Op foto's is te zien dat de schade aan de voertuigen groot is. De gewonden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De familie van een Nederlander die is gesneuveld in Oekraïne... heeft meer dan 10.000 euro ingezameld voor zijn uitvaart. De man van 27 uit Winterswijk vocht mee met het Oekraïense leger... en raakte vorige maand dodelijk gewond toen in de buurt van Kharkov een bom ontplofte. Zijn lichaam werd teruggebracht naar Nederland... maar familieleden willen een uitvaart in Italië, waar zijn vader vandaan komt. De verzekering vergoedt dat niet, maar nu hebben ze via crowdfunding het benodigde geld bij elkaar gebracht. Bij overstromingen op Kreta is zeker één dode gevallen. Het Griekse eiland wordt geteisterd door zware regenval. De dode is een man die in zijn auto door het water werd meegesleurd naar zee. Ook op andere plekken leiden overstromingen tot overlast. Huizen kwamen onder water te staan en het vliegveld van Heraklion was enkele uren gesloten. Vluchten naar Kreta, onder meer uit Nederland, werden omgeleid. noodweer trekt nu verder naar het oosten, onder meer naar Rodos. De orka, die was aangespoeld bij Katzand in Zeeland, heeft het niet overleefd. Haar toestand was al de hele avond zorgelijk en rond middernacht werd ze uit haar lijden verlost. De orka werd gistermiddag rond half vier ontdekt op het strand. lukte hulpverleners om haar te draaien en weer in zee te krijgen. Maar een uur later spoelde ze vlakbij weer aan. Het gaat om een nog niet volgroeid vrouwtje van 5,5 meter lang. Het gebeurt niet vaak dat orka's in Nederland levend aanspoelen... De orka wordt nu overgebracht naar de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht voor onderzoek. Het weer in het westen en noordwesten een enkele bui, minima rond 11 graden. Overdag is het overwegend droog met af en toe zon en een graad of 17.